Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren moeten elkaar snel weer in het echt kunnen zien, dat zegt het kabinet. Ze willen de buurthuizen, sporthallen en bibliotheken snel weer opengooien. Het is een van de maatregelen om de somberte onder jonge mensen tegen te gaan. Er wordt 200 miljoen euro voor uitgetrokken voor een heel pakket, vertelt staatssecretaris Blokhuis. Dat is bedoeld om jongeren te ondersteunen om deze, door deze moeilijke tijd heen te komen. Ook bedoeld voor eenzame ouderen en mensen met psychische problemen, eh, tak dak- en thuislozen. En het is ook wel bedoeld om mensen te helpen van de coronakilo's af te komen. Zo wil het kabinet voorkomen dat we nog jaren last hebben van de coronacrisis. Het moet voor middelbare scholieren dit jaar iets makkelijker worden om hun eindexamen te halen. Vanwege corona voert onderwijsminister Slop wat versoepelingen door. Zo mag je een extra onvoldoende op je eindlijst hebben. Meer herkansen en worden de examens over langere tijd gespreid. Vier mannen moeten tot drie jaar de cel in vanwege een groepsverkrachting. Het gebeurde vijf jaar geleden in Rotterdam. Het slachtoffer was pas 14 jaar oud. De mannen verkrachten haar om de beurt, filmden dat en zetten de beelden online. Er wordt nog altijd een verdachte gezocht in de zaak. Veel dieren hebben geen fijne tijd in deze vrieskou. Dierenopvangcentra krijgen heel wat beestjes binnen. Zoals hier bij de vogelopvang in Amsterdam. Er komen veel eh, onderkoelde dieren binnen, eh, veel vastgevroren dieren binnen. Het is natuurlijk eh, extreem koud in één keer uit het niets. En ja, vooral dieren die het al moeilijk hadden deze winter, die al wat verzwakt waren, ja, die krijgen nu gewoon een ontzettende klap. Niet alleen dieren in het wild hebben last van de kou, ook de zeeleeuwen in dierenpark Wildlands hebben hulp gekregen. Het water in het bassin werd te koud en dus is er 30.000 liter heet water bij gegooid. Dan nog het weer. Het gaat streng vriezen vannacht tussen de min 7 en min 15. Morgen zonnig en rond het vriespunt. Vanaf zondag begint het te dooien. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen...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 Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you make sure you know that you but face. It's hard to imagine, but soon you'll be here. So bring on the light, bring on the fear, bring on the laughter. bring on the tears. Bring on the night. asleep. Well, this world ain't all good, but I promise you, I will always be there, whatever you do. So bring on the light. fear. Bring on the laughter. Bring on the tears. medicine by yourself is bad for your health, so grab a cutie by zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boeren en vissers uit Nigeria mogen Shell in het Verenigd Koninkrijk voor de rechter brengen... voor de jarenlange vervuiling door olie in de Nigerdelta. Daardoor raakte hun bron van inkomsten onbruikbaar. Shell vond dat de zaak in Nigeria moest dienen. Het Britse Hoge Rechtshof oordeelt nu van niet. Het landelijk actiecomité scholieren is niet tevreden met het besluit van minister Slop over de eindexamens. De organisatie wilde grondige en substantiële aanpassingen. Slop besloot dat leerlingen dit jaar voor één vak meer een onvoldoende mogen hebben dan anders. Een ijsclub Nooit Gedacht uit Katwijk heeft zijn eigen ijsbaan met een trekker kapot gereden... omdat het de afgelopen dagen te druk was. De ijsbaan was gesloten vanwege de coronamaatregelen, maar mensen gingen er toch op... en het terrein kan niet worden afgesloten. Het weer vannacht van min 7 tot min 15 graden. Morgen veel zon en rond de 0 graden. 7 dagen maandag achter elkaar aan.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 I believe this new life to gain. Like a god that I'm under. There's a drugs running through my veins. I believe in the wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm fly, I don't feel no shame.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 No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave, yeah. my skills, No one leaves the room. So tell me, can you feel the mask skills coming with the fever, fever, fever?